Uur. Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie wil dat de Haagse politicus Richard de Mos... 240 uur taakstraf, een boete van 10.000 euro... en ook een voorwaardelijke celstraf krijgt. Ook zou hij vier jaar lang geen politieke functie mogen hebben. Justitie verdenkt eh, de mos van onder meer omkoping en corruptie in zijn tijd als wethouder. Hij is daar door de rechtbank voor vrijgesproken, maar het OM is in hoger beroep gegaan. Eerder zei de mos al dat hij dat een belachelijke actie vindt. Dit uh, eh, gijzelt mijn leven en dat van de andere betrokkenen al bijna vijf jaar. Ik ben geen wethouder meer, ik heb de mooiste baan verloren waar ik zes jaar lang keihard voor heb gestreden om die baan te krijgen. dat is allemaal afgepakt en als je de rechtbank van Rotterdam hoort, was het allemaal om niks. Richard de Mos is de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. De gaskraan in Groningen gaat definitief dicht. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen waar dat in staat. De planning was dat het op 1 oktober zou gebeuren. Maar de Kamer wil dat de kraan zo snel mogelijk dicht gaat. Er kwam de afgelopen tijd in principe al geen gas meer uit de bodem in Groningen. Maar in januari werden de systemen weer een tijdje op standby gezet omdat het koud was. Binnenkort kan dat dus niet meer. En een mijlpijl voor Ton Visser uit Bolsward in Friesland. Hij houdt al jaren de straten van zijn dorp schoon en heeft een magische grens bereikt. Met zijn afvalgrijper heeft hij 25.000 peuken geraapt. Dat is een vak apart. Ja, zijn peuk dat is eh, heel klein. En de mensen zien het niet, maar het is eigenlijk het meest smerige en het meest verontreinigende stukje zwerfafval wat je vinden kennen. Ik, ik, ik stoor mij aan zwerfafval, en dan kan je het laten liggen. Ja. Maar je kunt het ook opruimen en dan leidt het er niet meer. Toen ik de 25.000ste peuk vond, heb ik ook wel eens een reactie gekregen. Een automobilist doet het raam kopen. Hé, hey, peukje! Ik denk, hé, hey, dat is een leuke bijnaam. Ik noem mezelf op eh, Twitter uh, eh, Mr. Peukje. Ja, en behalve oprapen houdt Ton ook nog eens een hele administratie bij. Hij maakt van elke peuk een foto en houdt bij waar die ligt. En zo hoopt hij dat de gemeente inzicht krijgt waar het meeste afval ligt. Heb ik nog het weer voor je. Het blijft vanavond nat in het zuiden en zuidwesten. Morgen begint de dag bewolkt met een spatje regen. Later vooral in het westen zon en het wordt dan een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan er ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Vinkenveen en Afrit Utrecht Centrum 20 minuten oponthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roedevaartsveen een kwartier. A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Alsmeer 10 minuten vertraging.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 It's not to 5 just saying shots of tequila. Oh, Rakel en de Wildflowers weven verhalen over de avonturen van het leven door hartverscheurende ritmes en krachtige teksten. Ze nemen je mee op een reis waar het stof neerdaalt en de cowboys en cowgirls dansen. Onlangs heeft de groep haar debuutalbum uitgebracht, met daarop Two Shots Tequila, de song die je hoorde. Ook Something About the Beach en Up All Nights zijn daarop terug te vinden. up blue sky. Ain't got a worry on my mind driving down the I-95. I can overthink tomorrow, but I with you. aanbevolen. is het favoriete album van de maand. Een album met verhalen over oude helden, gokkers, junkies, bandieten en andere outlaws. Dit akoestische album El Viejo is opgenomen in Corp Loens woonkamer in Ledbridge met zijn band The Hurton Albertans. De openingssong is mijn favoriete track van een zanger die ik in de jaren 90 in Canada al ontmoette. I guess it depends what you mean by collusion. There's no winning strategy here. If you think that Ev and I worked out a system, well, things are not as they appear. And if I thought behavior like this would win card games, I'd show up more often around here. May I say for a pit boss, you're really quite lovely. I'm sorry we met like this, dear. But I'd sure like to know what God wrote on that clipboard. It's credit where credit ain't due. What you fail to account for for your calculations is that fools sometimes get lucky too. Fools they get lucky, and I guess I must be a fool. they get lucky and I guess I must be one too Complaints have been lodged by respectable locals We poison their usual grind A more noble group dressed in hoodies and sunglasses You would be hard-pressed to find Players like this should have known that if only they'd light us our drink and our fun giving it all back with interest and pleasure in the long run that would never come. And I'd sure like to know what God wrote on that clipboard. It's credit where credit ain't due. What you fail to account for per your calculations is that fools sometimes get lucky too. Fools they get lucky, and I guess I must be a fool. they get lucky and I guess I must be one too the Fiddler, he fears that his rights as a red-blooded patriot have been infringed he says he's entitled to whiskey by sovereignty, birthright, and citizenship. And if they're running bad because we're drinking liquor, it doesn't reflect on them well. Cause who hasn't overindulged and then drunkenly dragged a few pots? What, what the hell? Fools, they get lucky, and I guess I must be a fool. they get lucky and I guess I must be one too Yeah, get lucky and I guess I must be one too Sommigen zullen misschien verrast zijn door dit onverwachte duo, maar de track spreekt voor zich. Miranda Lambert omschreef het nummer als Texas meets Spain. Het nummer is beschikbaar in twee versies, één in het Engels en één in het Spaans. Naast Miranda horen we Enrico Iglesias met Space in My Heart. Hey, tell me what I gotta see. A pick up line, a simple phrase. Just to make you wanna stay. much too soon Cause that's not what you're supposed to do And with you I'm making no mistake place in my heart And it's just your shape De original van deze week. In deze song is het vertrouwen verdwenen en vervangen door een giftige achterdocht die het stel ellendig maakt. Het nummer wordt gezongen vanuit het perspectief van de man. Het lijkt erop dat hij beschuldigd is van bedrog en zijn partner gelooft geen woord van wat hij zegt. Hij draait de rollen om, vertelt haar dat haar vermoedens hem de das omdoen en vraagt om een nieuwe start, zodat ze hun dromen kunnen waarmaken. we caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see? what you doing. Over het geheel genomen onderzoekt Heartbreak King thema's als liefdesverdriet, eenzaamheid en de zoektocht naar troost in de nasleep van een mislukte relatie. Het onvermogen van de hoofdpersoon om contact te maken met anderen, in combinatie met zijn zelfdestructieve neigingen, onderstreept de diepgaande emotionele impact van liefdesverdriet en de strijd om verder te komen.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 Met The Danger is a Stranger was ze succesvol. Well, that's the danger of a stranger that you me? until the morning shone in, made me see the light. I looked over on a pillow at a face I never knew. I said, Is this the kind you wanna give your sweet loving to? Well, that's the danger of a stranger that you meet in the dark when you let him lead you on. That's the danger of a stranger in the dark. began to grow on me. At last I begin to love him. love is a daydream. Sometimes love is a ball. Next time you wake in the morning, love ain't there at all. Well, that's the danger of a stranger that you meet in the dark. When you let him lead you on until you don't know who you are. Then you wake up in the morning, he's made off with your heart. That's the danger of a stranger in the dark. Well, that's the danger of Jesper Lindel maakt soulvolle folk en country, die hij aanzet met bluegrass en zelfs honky-tonk. En al die muzikale hints geven Before the Sun ook iets op opbeurends. One of These Rainy Days is een van de songs. Hey mister, can I take the coat off of your back? It's time to rest now. De country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Vijf mannen met snaarinstrumenten, drums en een mondharmonica. Doorgewinterde muzikanten met hun roots in blues, rockabilly, Ierse folk en country. Ik heb het over Stringcaster. Get This When I'm Gone staat op het nieuwe album van hen. heb ik aandacht besteed aan Katja Kruid en dat doe ik nog steeds met veel plezier, omdat haar album Live a Little More een puikalbum is, waarop ook Don't You terug te vinden is. Me Die Here is nogmaals een bijdrage van Stringcaster, afkomstig van een nieuwe album In With The New. when I'm I'm not steel. was het blokje Country uit eigen land. De Castello's staan op de eerste positie van de favoriete lijst van maart in de Facebookgroep Country Radio Nederland. Hardline is afkomstig van een album A Little Goes A Long Way. is het favoriete album van de maand. Cor ontmoet ontmoette ik midden jaren 19 in Calgary en ik was zeer onder de indruk van zijn optreden. Hij stond op mijn wensenlijstje voor Europa, maar het is er nooit van gekomen. Eind mei komt hij naar ons land. Out on a Win is vast een voorproefje. I fought in Brazil, I fought in Japan I wrestled with the Chechens and in Dagestan. I worked amateur promotions all over the states. I always showed up and never missed weight. I've been choked out, tapped out, knocked out cold. I've been heel, hook, leg locked, TKO. Hammer fist finished and triangle choked. I hate to tell you boys, but I might have got old. Lord, all I wanna do is go out on a wind, feel the ref raise my arm up, feel it again. Stars make fights and waste the time in the gym. All I wanna do is go out on a wind. Competed in college and CAA. I drifted around, I found MMA. A quick left hook and a stiff right hand they said I be my tickets to the promised land. Well, I rolled with the Gracies a couple of times. I took a few meetings with Dana's guys. Did most everything short of making the show. Now it's a little too late and I'm a little too slow. All I wanna do is go out on a win. feel the ref raise my arm up, feel it again. Styles make fights, so waste time in the gym. All I wanna do is go out on a whim. Well, these kids coming up a train and everything young. Muay Thai, BJJ, Wing Chun. About all that's left of me before I retire is an old school broke down fighter's desire. I'll give it all up for the octagon, but with the first few notes I'm a walkout song. Adrenaline hits with a puncher's chance. I bite down on the mouth guard for one last dance. Ik wilde het opwindende gevoel van verliefd worden en het gevoel van mogelijkheden dat daarmee gepaard gaat vastleggen. Out of the Blue is een eerbetoon aan mijn eigen liefdeservaring en het verlangen om dat moment voor altijd vast te houden.